Het Witte Huis laat weten dat Karzai de legitieme president is... en dat president Obama hem vandaag nog zal bellen. Karzai blijft president omdat zijn concurrent Abdullah zich vlak voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen heeft teruggetrokken. De oud-minister had er geen vertrouwen in dat de verkiezingen nu wel eerlijk zouden verlopen. In de eerste ronde was er op grote schaal gefraudeerd. Het Witte Huis heeft ook gezegd dat het nog weken kan duren voordat Obama een besluit neemt over het sturen van meer troepen naar Afghanistan. De doelman van een Deense voetbalclub is vanwege homohaat per direct ontslagen. Het is de Poolse doelman Arek Onisko van de eredivisieclub FC Midtjylland. Vandaag verscheen zijn biografie en de club kan de homovijandige teksten daarin niet waarderen. De Pool was al eerder in het nieuws. Hij werd bij een andere Deense club ontslagen nadat hij was veroordeeld voor ernstige mishandeling van zijn echtgenote. Hij komt terecht bij Midtjylland waar hij kiepte met een elektronische enkelband. En nu is Onesco daar dus vanwege homohaat ontslagen. De Zeeuwse politie moet een agent die tijdens zijn werk de ziekte van Lyme opliep... alsnog zijn volledige salaris betalen. De Centrale Raad van Beroep heeft een eerder oordeel van de rechter bevestigd. Dit betekent dat de ziekte van Lyme een beroepsziekte is als iemand hem tijdens zijn werk heeft opgelopen. De ziekte wordt veroorzaakt door een tekenbeet en kan leiden tot verlamming. De Zeeuwse veldagent lag vaak op de uitkijk naar stropers en moest ook aangereden wild opruimen. Hij werd na een jaar ziekte met 20% gekort op zijn salaris. Het weerland inwaarts overwegend droog, het klaart op, het koelt af tot 4 graden vannacht.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 Want vorige week hebben we Golden CFM gehad natuurlijk. Maar eh, op dit moment zou er gestart moeten worden met uh, eh, CFM Blues. Waarom niet dat wij problemen hebben om de muziek die we meegenomen hebben af te kunnen spelen. Voorlopig luistert u heel even nog naar eh, de muziek van vorige week. En we gaan wij proberen in de tussentijd om de muziek die wij mee hebben genomen voor de CFM Blues af te kunnen gaan spelen. Ik hoop dat het lukt. Mocht er niet zo het geval zijn, dan blijft u luisteren naar uh, Golden CFM van vorige week. En dan hoop ik u volgende week weer te spreken. just a drop of water. goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Live. Live. Ja, Live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En Daan is er weer. Yes, ja, yes, yes, yes, yes, Dag Daan. Dag. Lekker vakantie gehad. Ja, heerlijk. Ja, je bent ook vies bruin geworden. Gert van <laughs> een, beetje, een beetje misselijk van. Ja. Eh, oké. Goed, uh, een, eh, een, van de mooiste nummers in mijn ogen die uh, ooit geschreven is. Dust in the Wind. Een, een hit van het album Point of No Return. En dan een No gespeeld als K-N-O-W Return uit 1977 van de band Kansas. Heel lekker rustig. Ja, ja. Die, Oh ja, lekker man. Lekker man, vet man. Fit man. <laughs> Nou, nou, we gaan nog naar, een, naar zo'n heel mooi nummer toe. Uh, en ik wil nog even zeggen dat we vanavond eh, ehm, eigenlijk alleen maar ballads gaan draaien. Uh, rock ballads en, en andere ballads uit de pophistorie. En het volgende nummer dat wij voor u gaan draaien, dat is van Don McLean. Ja, en die is misschien wel het meest bekend geworden eh, door zijn nummer American Pie.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 Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen for they could not love you.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 Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never in white satin, never reaching the end.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 Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Heerlijk, rustig. Het is, eh, het is eh, eh, ja, op een andere manier bekend. Dit is het origineel uit de 60 jaren. Een van de grootste hits van de Moody Blues. En een Britse band die nog meer hits had als Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw. En later in de 70 jaren Question, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band. En ook in de 80 jaren hebben ze nog hits gescoord als I Know You're Out There Somewhere en Your Wildest Dreams. Dus een, eh, echt een veelzijdig, eh, veelzijdige groep. Een andere ballad dat eh, nou, bij de meeste mensen heel prettig in het gehoor ligt... is Scarborough Fair van Simon Carfunkel uit 1968. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a kind picture the deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. sparrow and snow crested brown. Without no seam nor need, and it grows the child of phantom. She'll be a true love. Sleeps unaware of her sage, rosemary, and salt water and strands and polishes a pen. she'll be a true love of mine. celery to repair and a sickle bill of easy in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary. house of the rising sun. House of the Rising Sun. In een versie eh, van uh, The Animals 1964. Maar het is al een heel oud nummer. Het werd eerder uitgebracht door Joan Baez in 1960, Nina Simone in 1961 en Bob Dylan in 62. En het was uh, eerder nog in 1928 al opgenomen door Texas Alexander in een blues versie. En als folk blues door Woody Guthrie in 1940. En een delen van de tekst gaan terug tot de 18e eeuw. En, ja, en de melodie, ze zijn afgeleid van de 18e of zelfs 17e eeuws Engels volknummer. Het is eh, waarschijnlijk honderden keer gecoverd. En de bekendste versie, eh, het brein achter deze bekendste versie is uh, volkszanger Dave van Ronk. Dave van Ronk, whatever. En Bob Dylan koffende het nummer van hem en nam het op in 1962. En daardoor kon Van Ronk het niet meer spelen. En daarna namen het Animals het op. En dan kon Dylan het niet meer spelen. Enfin, er, is, er eh, moet je maar eens opzoeken op eh, Google eh, House of the Rising Sun. Ontzettend veel over dit nummer gedaan. En het schijnt zelfs zo te zijn dat het nummer... gaat over iemand die zijn, zijn of haar leven vergroot in een gebouw van die naam. En dat is dan hoogstwaarschijnlijk een gevangenis of een bordeel. Zo, oké. Eh, de term Rising Sun wordt vaker gebruikt in traditionele Amerikaanse Engelse volkliederen en was tersluikse een verwijzing naar bordelen. In sommige versies van het nummer is Hopers een man en in andere een vrouw. Kijk u meer op, eh, op uh, Wikipedia. Wikipedia.nl En daar staat ontzettend veel over dit nummer. En dat is ontzettend interessant, denk ik. Donovan. Ja. Phillips. Leach beter bekend onder de, de naam. Donovan eh, was een eh, Schotse eh, singer-songwriter die een heel mooi nummer heeft geschreven in 1968 van zijn album Hurdy-Gurdy Man. En een hit daarvan was Jennifer Juniper. En dat was gedeeltelijk dan een Franse tekst aan verbonden. Luistert u maar naar Jennifer Juniper. Longs for watching that. Do you like her? Yes, I do, sir. Would you love her? Yes, I would, sir. What you do when Jennifer, my love? Jennifer, Juniper. Jennifer, Juniper. Jennifer, Juniper. Jennifer. Chicago Transit Authority, zo heette ze oorspronkelijk. En ze zijn eigenlijk eh, beter bekend geworden onder de naam eh, Chicago. En dat had te maken met het feit dat eh, de eerste, het eerste album dat ze opnamen... en dat heette Chicago Transit Authority... door het oorspronkelijke Chicago Transit Authority... en dat was mhm. dan de, het openbaar vervoer in Chicago... Ehm, eh, niet geaccepteerd werd. En daardoor werd de naam van de band ingekort tot simpel Chicago. <clears throat> Pardon. En daarna heeft men nog 31 albums opgenomen. En allemaal onder de nummer, onder de Chicago. Mhm. En dan eh, het volgende nummer uit eh, de Romeinse cijfers. Dus als je oh. hebt het over Chicago 11, dan heb je X, Y, weet je wel, X1 enzovoort. 32 eh, stuks totaal. En eh, hun eh, grootste hit was dan If You Leave Me Now. En dat is een nummer uit, dan moet ik het eventjes gauw opsnorren, 1976. 76, ja. Tenminste, oh, hé, hey, dan mag ik hem eigenlijk niet draaien. Ah ja. Nou, voor een keertje dan. Voor een keer. Goed, oké. Okay. volgende keer als je het nog een keer doet, krijg je billenkoek. Oh, ja. Maar ik heb hier staan, Chicago, je Leave me nou, 1974. Ja, heel raar. Heel raar. Goed, ja, waar gaan, we nu luisteren? Ja, we gaan naar eh, Boston. Eh, eh, niet de stad Boston, was me waar. Maar de Amerikaanse rockband Boston. En die hebben hun grootste hits in de jaren 70 en 80 gevierd. Wij hebben voor u uitgezocht Morden and Feeling uit 1975. die waren dat, Daan. Ja, lekker hoor. En, eh, Amerikaans moet je mij horen. Dus, nou, maar goed dat ze niet kunnen verstaan wat ik zeg. zeg. Want het is natuurlijk een Britse... Eh, eh, groep uit de jaren 60 die, ja, men zegt dat zij vernoemd zijn naar Buddy Holly. Vandaar de hollies. Maar ook anderen zeggen weer dat zij vernoemd zijn naar de kerstversieringen in een bepaalde club. De Club de Oasis, waar zij in 1962 in december hun eerste optreden gaven. Ze hadden nog geen naam. En, en eh, na aanleiding van de kerstversiering in de kleedkamer, mhm. waar eh, veel hulst hing. En dat is, schijnt in het Engels holly te zijn. Hebben ze dus zich de Hollies genoemd. Nou ja, wat er van waar is, zal me eigenlijk een beetje worst zijn. Ze hebben gewoon ontzettend lekkere muziek gemaakt. Uh, voornamelijk het meerstemmige, eh, harmonieuze zang. En eh, ze werden daarin geïnspireerd door de Everly Brothers. 10cc, jawel. In 1972 ook weer een Britse rockgroep opgevormd. uit Eric Stewart, Lol Cream, Graham Goldman en Kevin Godley. En zij hebben ook een heel mooi, eh, mooie ballad geschreven uit 1975, uh, I'm Not In Love. just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong. Mm-hmm. ja, ja, ja, Child in Time. Een van de bekendste eh, ballads uit de, de hard rock, progressieve, progressieve rock eh, hoek. En natuurlijk is dat van eh, Deep Purple. Het is afkomstig van het album Deep Purple Rock uit 1970. Mhm. En het heeft altijd heel hoog gescoord in allerlei hitlijsten. Maar Daan, het zit er ja. alweer bijna op. Bijna. We gaan in ieder geval... Denk nog twee plaatjes Sowieso dit volgende nummer gaan we draaien. Ja. En dan kijken we daarna wel wat er gebeurt. En het volgende nummer is eh, van Rod Stewart, Maggie May uit 1973.